Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen komen in de knel met hun geld. Mensen met een laag inkomen hebben het al een tijd lang lastig. Nu tanken, energie en boodschappen hartstikke duur zijn. Maar de groep met mensen in de gevarenzone wordt groter, merken onderzoekers van INO Research. En niet alleen de allerlaagste inkomens, maar ook de mensen die er net boven zitten ja, daarom zien we ook wel dat eh, veel Nederlanders nu ook graag zien dat naast de allerlaagste inkomens ook de lagere middeninkomens nog meer gecompenseerd worden. De meeste Nederlanders komen nu nog wel rond... maar steeds meer mensen denken dus wel twee keer na... voor ze een nieuwe spijkerbroek kopen of een rondje op het terras halen. Er zijn vorig jaar minder mensen verdronken in ons land. Het waren er 80, het zijn er 27 minder dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Waarom mensen verdrinken is niet altijd even goed te zeggen... maar er zijn wel patronen. Van de ene kant zien we dat er relatief veel mensen verdrinken in en om het huis. We zien ook relatief veel eh, verdrinkingen, bijvoorbeeld in de stad. Dus dan gaat het vaak vaak mensen die bijvoorbeeld per ongeluk in het water vallen, bijvoorbeeld na een avondje stappen. Op, op verschillende plekken in Zuid-Europa zijn nieuwe bosbranden ontstaan, zoals in Spanje op het Canarische eiland Tenerife. Ook in het noordoosten van Italië zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. En in de Peloponnesos in het zuiden van Griekenland zijn meerdere branden uitgebroken. Na twee jaar voorpret was het gisteren dan eindelijk zover Pearl Jam in de Ziggo Dome. Door corona werd de show twee jaar opgeschoven. En dus stonden een hoop liefhebbers gisteren voor de ingang te trappelen. Maar helaas, zanger Eddie Vedder moest de boel cancelen door stemproblemen. Deze fans balen ervan, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Heel vervelend, want we waren hier al. Waar kwamen jullie vandaan? Rotterdam. Ja, balen. Dus vanmorgen in de trein hier naartoe en in het hotel ingecheckt. En uh, toen had ik in het hotel kreeg ik het berichtje en denk, oh nee. De steward die zei dat het gecanceld was. En ik denk, hij maakt een grapje. Hij zit ons te fucker. En op een gegeven moment kreeg ik echt een e-mail binnen. En dan dacht ik van, jammer. Wat het extra zuur maakte, komt geen nieuwe datum voor het concert. Mensen die een kaartje hadden, krijgen hun geld terug. Het weer nog, wordt een zonnige dag. Er kan ook wel af en toe een bui vallen. Het wordt 23 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB.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 mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Ah. Hou me niet thuis mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij van Matty die move, die is Ze dus naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, dus die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met ik Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen op alles in training, skin, expressie, maar bij ik en de splash van Reno Die regen op mijn ambarella Dus zit de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? take up every corner of my mind. You take up every corner of my mind. you take up every corner of my mind.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 Er zijn vorig jaar in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking, meldt het CBS. Dat zijn er minder dan in 2020, toen verdronken 107 mensen. Onder de slachtoffers zijn veel migranten en kinderen van migranten. En Europese vakbonden willen dat er in Europa een maximale temperatuur wordt afgesproken om te werken in de buitenlucht. Vorige week kwamen in Spanje drie arbeiders om het leven toen ze aan het werk waren in de hitte. Het weer, het wordt vandaag een zonnige dag, maar er kan af en toe ook een bui vallen. Het wordt zo'n 21 tot 29 graden.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 Non se devono Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.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 usted te da consejos buenos, a quien lo mires a cuando se marea dolores, cuando se quema de cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta ropa taitana veo que no siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esa gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 I don't wanna break minute Well, I don't wanna wait Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit wat ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt Bij een vijand of een vriend Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt dans tussen donker en licht.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 Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.